Volgens de RIVM zijn de huidige normen voldoende om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Utrecht en Amersfoort zijn gisteravond noodbevelen afgekondigd vanwege onrust op bepaalde plekken. In de wijken Zuilen en Ondiep gebeurde dat nadat jongeren met vuurwerk hadden gegooid. Ook voor de wijk Hoograven geldt een noodbevel. Volgens de gemeente Utrecht werd de politie daar met stenen bekogeld. Eerder op de avond werd in Amersfoort al iemand aangehouden nadat er een noodbevel was afgekondigd. Ook dat gebeurde na het gooien van vuurwerk. De PvdA wil dat er 50 miljard euro wordt geïnvesteerd in een coronareddingsplan. De partij vindt dat het kabinet te weinig doet om de oplopende werkloosheid tegen te gaan. Op korte termijn zou er onder meer geld moeten naar omscholing, deeltijd-WW en een noodpakket voor kunst en cultuur. Voor de langere duur stelt de PvdA voor om de verhuurdersheffing blijvend af te schaffen. Ook pleit de partij voor een snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen. In de Amerikaanse stad Milwaukee is de Nationale Democratische Conventie begonnen. De bijeenkomst, die vanwege corona grotendeels digitaal wordt gehouden, duurt vier dagen, waarna Joe Biden officieel de democratische presidentskandidaat wordt. Op de eerste avond spreken Michelle Obama en senator Bernie Sanders. Het aantal Nederlanders dat vindt dat locaties waar kinderen spelen rookvrij moeten zijn... wordt steeds groter, meldt de Telegraaf. Uit een onderzoek van enkele gezondheidsfondsen onder ruim 1300 volwassenen... blijkt dat vrijwel iedereen vindt dat dit niet meer kan. Vooral bij speeltuinen is het draagvlak voor het rookvrijmaken gestegen... van 65% in 2015 naar 91% nu. Het weer in de ochtend ontstaan er geleidelijk vrij veel stapelwolken... en kunnen verspreid over het land een paar buien vallen. In het oosten lokaal met onweer. Tussendoor is er ook zon en wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zin in Zandvoort, Zandvoort? zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. done it all. You've broken every code.